Lot met het NOS Journaal. Het Nederlands vrouwen wonnen. Het werd in stadion De gewaard in Utrecht 1-0 tegen Noorwegen. Voetballer Janice van der Sande scoorde het winnende doelpunt. Donderdag komt Oranje in Rotterdam in actie tegen Denemarken. Volgende week maandag is België aan de beurt in de groepsfase. TK Vrouwenvoetbal in Nederland duurt nog tot en met 6 augustus. Israël is tegen de wapenstilstand in het zuidwesten van Syrië. De Verenigde Staten en Rusland kwamen een staakt het vuren overeen op de G20-top in Hamburg, zodat Syrische vluchtelingen beter geholpen kunnen worden. Maar de Israëlische premier Netanyahu is bang dat Iran door de wapenstilstand de kans krijgt om zijn aanwezigheid in Syrië te versterken. Iran is een bondgenoot van de Syrische president Assad. Daarnaast steunt Iran ook Hezbollah, een militante beweging die anti-Israël is. Bondskanselier Merkel heeft in een tv-interview benadrukt dat ze niet wil onderhandelen met Turkije over het recht van politici om Duitse militairen op de Turkse NAVO-steunpunt Konya te bezoeken. De Turkse autoriteiten gaven geen toestemming voor een bezoek. De militairen zijn in Turkije om mee te doen aan de missie van de internationale coalitie in Syrië. Merkel weigert te onderhandelen over de kwestie en wil het nu via de NAVO regelen. Zeker 27 mensen zijn in de Democratische Republiek Congo om het leven gekomen toen hun boot zonk. Dat meldt het Franse persbureau AFP. 54 mensen worden nog vermist. Onder de opvarenden zouden vooral studenten geweest zijn die onderweg waren naar hun vakantiebestemming. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar een deel van de bemanning zou, van de boot zou dronken geweest zijn en ook was het vaartuig overvol.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 En een bijzonder programma, want we gaan luisteren naar het album Stardust van Kerani. En Kerani is uh, Erika Kelen, um, een artiestennaam natuurlijk. En zij woont in het plaatsje Stijn, helemaal in Zuid-Limburg. Kerani heeft natuurlijk een eigen website, kerani.nl. En daar vind je ook alle informatie over dit album. En via de website peacefulradio.info zie je, vind je de link naar, het eh, naar de website van Kerani. Goed, ehm, Kerani gaat het elke track van dit album zelf inleiden. Weliswaar in het Engels, maar dat, eh, ze spreekt het zo mooi en keurig uit dat het allemaal keurig te verstaan is. 10 tracks te gaan, verdeeld over 2 uren. Veel luisterplezier. According to scientific research, everything in the universe is made of stardust. Cosmic dust that is composed of particles. These grains are the building blocks of meteors, moons, and planets, including Earth, and all its living species. When I wrote this piece, I imagined the very beginning of the universe that happened eons ago when innumerable particles collided to become stars and to create worlds, and the immeasurable size and force with which it happened and still is happening stardust. cosmic sunrise is the moment when the sun appears above the horizon of a planet. Space agency records show that every astronaut is in awe when witnessing a cosmic sunrise. They all speak of the beautiful spectre of colors that keep changing hue. Chris Hadfield, a Canadian astronaut who worked on the International Space Station, wrote the following. The windows of a spaceship casually frame miracles. Every 92 minutes, another sunrise. A layer cake that starts with orange, then a thick wedge of blue, then the richest, darkest icing decorated with stars. My song is a description of this feeling of wonder, cosmic sunrise. have a lot of admiration for the missions that are being carried out by all the space agencies worldwide. But I'm particularly in awe of the recent Rosetta project of the European Space Agency, ESA, which showed a superior level of engineering. Most people think that Rosetta is the name of the meteor, when in fact it is the name of the satellite that took Philly, the lander, to the comet. My song describes Rosetta's journey. If you listen attentively to this piece of music, you can recognize the different stages of this journey. It starts with the passing of space vehicle, then the bass plays a rhythmic line that points to Rosetta's steadfast pace and successful two-year voyage. You can hear Philly land and transmit data in the middle of the song, the song ends with the departure of the comet, Rosetta. mobile refers to the motion that continues indefinitely. The search for perpetual motion began back in the 13th century. Many scientists tried to build machines that would move forever. Think of Leonardo da Vinci's famous drawings. No one has ever succeeded. It is said that perpetual motion only exists in the universe because it is constantly moving. Throughout the song, you can hear a recurring melodic pattern embodying perpetual motion. Everything else revolves around this pattern. If you close your eyes, you should see a wheelwork in motion with gears and levers, just like the inside of a watch. Perpetuum mobile. find the following track, Beyond. It not only describes the vastness of the universe, but also its very mystery. Is there something beyond what our eyes can see? It expresses our hunger for knowledge and our wish to discover the answers to our existence beyond.